uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een stad in het zuiden van Libanon is getroffen door een grote luchtaanval van Israël. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. In de stad Nabatieh wonen ongeveer 15.000 mensen. Hulpverleners zijn bezig met het zoeken naar slachtoffers. In Hamburg is gisteravond een deel van een uitgaanswijk ontruimd... vanwege een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom van 250 kilo werd gevonden tijdens werkzaamheden bij een basisschool. 5000 mensen werden geëvacueerd. Het explosief is gisteravond meteen onschadelijk gemaakt. Het gebeurt vaker dat er bommen uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden in Duitsland. In Keulen moesten onlangs drie ziekenhuizen en duizenden huizen worden ontruimd. Toen werd er een bom van 1000 kilo onschadelijk gemaakt. Bij een botsing tussen twee auto's bij Nieuwerkerk in Zeeland is een dode gevallen. Ook raakte er iemand gewond bij het ongeluk op de N59. Na het ongeval werden meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet. De politie Zeeland meldt dat er een onderzoek is gestart naar hoe het kon gebeuren. In Noord-Gaza zijn de afgelopen week zo'n 200 mensen gedood. Dat meldt het gezondheidsministerie in Gaza. Dat valt onder de politieke tak van Hamas. Volgens het ministerie is de situatie in ziekenhuizen in het noorden catastrofaal liggen er lijken op straat. Sinds vorige weekend voert Israël meer aanvallen uit op het noorden van Gaza. Bij twee woningen in Noord-Brabant zijn vannacht explosies geweest. Het gaat om huizen in Os en Leende. De politie denkt dat het gaat om zwaar vuurwerk. Bij beide huizen is de voordeur eruit geblazen. Er zijn geen gewonden gevallen en de politie is op zoek naar getuigen. Het weer, vooral in het noorden buien, lokaal met onweer en hagel. Ook waait het stevig. Daarom geldt in het noordwestelijk en noordelijk kustgebied code geel. De komende dag wolken, zon en een bui. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer nog in onze regio op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Eh, tot aan knooppunt Muidenberg 9 kilometer file met een kwartier vertraging... doordat de spitsstrook dicht is. Het heeft te maken met een ongeluk dat eerder gebeurde op de A6... vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere Poort. nog 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Spoedreparatie is daar nu aan de gang. Linkerrijstrook is dicht. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 6 kilometer file met een half uur vertraging.